Mark Hokker met het NOS Journaal. In het debat in de Tweede Teven-deal lag minister Van der Steur meteen al onder vuur. ChristenUnie-leider Segers zei dat de kwestie het vertrouwen tussen Kamer en kabinet raakt. SP-leider Roemer noemde het debat het zesde functioneringsgesprek van Van der Steur. Hij zal van verschrikkelijk goede huizen moeten komen om het gevoel van ongeloofwaardigheid weg te nemen, aldus Roemer. Van de Steur moet uitleggen of hij als Kamerlid ervoor heeft gezorgd dat cruciale informatie over de deal niet aan de Tweede Kamer werd gegeven. De Britse minister van Brexit, David Davis, heeft een wet in het Lagerhuis ingediend om het uittredingsproces uit de Europese Unie mogelijk te maken. Er staat onder meer in dat premier May artikel 50 van het verdrag van Lissabon in werking mag zetten, waarmee de onderhandelingen over de brexit kunnen beginnen. Het ziet ernaar uit dat zorgverzekeraars ook in de toekomst winst niet mogen uitkeren aan hun aandeelhouders of leden. Als ze winst maken mag die alleen in de zorg worden gestopt. Dat was al het geval, maar met de initiatiefwet van PvdA, SP en CDA wordt het verbod permanent gemaakt. In zijn eerste toespraak als president van Oostenrijk heeft Alexander van der Bellen de Europese Unie hartstochtelijk verdedigd. Hij noemt de EU een vredesproject. Het behoud ervan is hem alles waard. Van der Bellen zei dat nationalisme en de opdeling van Europa in allerlei kleine staten niet het antwoord mogen zijn op de problemen van vandaag. Bij de bestrijding van de enorme bosbranden die Chili al weken teisteren... zijn de afgelopen dagen zes mensen om het leven gekomen. Vier brandweerlieden en twee politieagenten. Inmiddels is in twee regio's ten zuiden van de hoofdstad Santiago... bijna 2400 vierkante kilometer bos afgebrand. Dat is een iets groter gebied dan de provincie Groningen. Het weer, het is zonnig, al kan in Zeeland nog wat lage bewolking voorkomen. Het is een graad of twee, maar door de zuidoostelijke wind kan het kouder aanvoelen. Vannacht is het helder, gaat het opnieuw vriezen, lokaal tot min 6. Overdag schijnt dan geregeld de zon en wordt het tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Gorkum Almere 4 kilometer tussen Lunetten en Beeldhoven.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 En we hebben nog zoveel lekkers. Veel plezier, komende uur. Collins en die kennen we natuurlijk allemaal van Double Barrel. Maar dit was de tweede hit Monkey Spanner uit 1973. En uit 74 kwam de Kiki D Band met I've Got The Music In Me.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 100 is uit 1970 The Guess Who en American Woman. En dan zijn we weer toe aan een Billboard nummer 1. En die heeft in Nederland dus totaal helemaal niets gedaan. Nou zou het kunnen natuurlijk dat de plaat waar het over gaat niet als single is uitgebracht. Eh, dat zou de enige reden kunnen zijn, maar eh, nee. Jump to It van Aretha Franklin uit 82 heeft in Nederland niets gedaan, maar in, Engel, of in Amerika nummer 1. didn't ik vind het ook niet zo raar dat dit nummer van eh, Aretha Franklin in Nederland niets heeft gedaan. Uit 1982. Ehm, de volgende groep, de Cookies. Dat was de begeleidingsgroep, tenminste de achtergrond. <laughs> De Cookies, ja, Hans denkt, ha, koekjes, we gaan koekjes eten. Nee, de Cookies, <laughs> Amerikaanse achtergrond, zangeressen van eh, Little Eve van de, de Locomotion. Wel, die ken je wel. Eh, de Cookies die hadden ook een eigen hit in 1962. En als je denkt van, hé, hey, dat nummer komt me bekend voor... zou zomaar kunnen, want de Beatles hebben dat nummer op hun LP Please Please Me opgenomen in 1963. Chains. niet onverdienstelijk de Cookies en Chains. En wat ik al zei, ook opgenomen door The Beatles. En eh, nu we het toch over The Beatles hebben, <laughs> hier zijn ze... met twee nummers van uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... uit 1963 1967. Eh, en we gaan er niet veel woorden over vuil maken... want er is al genoeg over gezegd. Lucy in the Sky with Diamonds en Getting Better. Hier zijn The Beatles. myself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. that grows so in to admit it's getting better. she loves. See in the Sky with Diamonds and Getting Better. En Paul was eh, samen met George Martin in de studio bezig met het nummer Getting Better. En eh, ze waren dat aan het zingen, Getting Better all the time. En John komt binnen en die zei, it can't get no worse. Nou, de stemming was er <laughs> meteen goed eventjes ingezet. Goed, volgende week weer twee, Fixing a Hole and She's Leaving Home. En nu Mango Jerry en a Mighty Man. misverstand bestaan over de titel van dit nummer. Dat was Marty Man van Mango Jerry uit 1970. En ook de volgende komt uit datzelfde jaar. I was born and raised down in Alabama. On a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it. Of course, deep down inside he was hurt because he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid the bills we made. Oh, life had kicked him down to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulders, and in tears he said, he said, Patches, I'm depending on you, son. days later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said, with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches. I'm depending on you, son. I tried to do my best. It's up to you to do the rest. Then one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, mama knew what I was going through, cause Every day I had to work the fields, cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids have grown, They angels took mama to a brand new home. Lord, shedding tears, but my daddy's voice kept me through the years, saying, Patches, I'm depending on your son. The blood family through, my son, it's all left up to you. Oh, I can still hear Papa's voice say, Patches, I'm depending. eveneens uit het jaar 1970, Clarence Carter en Patches. En we blijven voorlopig even in de jaren 70, want de volgende die komt van ABBA. van het eh, Eurovisie Songfestival in 1974, ABBA en eh, Waterloo. En dan gaan we naar 1979 naar het nummer Little Sister. Dat kennen we natuurlijk van Elvis Presley, maar ook Ry Cooder nam het op voor zijn album Bob Till You Drop. Je Drop uit 1979 was dit Cooter en Little Sister. Dan gaan we toe naar een one-hit wonder uit het jaar 1975. Dat was Pete Wingfield met 18 with a Bullet. En als eh, hitmaker bleef het daarbij, maar als muzikant eh, bleef hij toch redelijk aan de weg timmeren. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegespeeld op het album Run Devil Run van Paul McCartney. heart. is zo leuk. Oh, kijk, ja. Eh, dan gaat er nog een telefoon en het blijft ongeveer een minuut doorgaan. Daar gaan we niet naar luisteren natuurlijk. Want eh, dat is totale onzin. We gaan lekker naar uh, Stargard. En uit welk jaar komt dat? Uit 1978. Theme from Which Way Is Up. Zandvoort zich ermee gaan bemoeien... dan weet je het, het is klaar. We zijn er door deze twee uren met Matchbox.